die vandaag bepaalde dat boeren geen distributiecentra... van supermarkten mogen blokkeren. Een woordvoerder zegt dat er langzaamaan acties op wegen gepland staan... Ze hebben de acties aangemeld bij tal van gemeenten. De acties moeten in de ochtendspits beginnen en eindigen in de buurt van snelwegen. De steun voor staatssecretaris Snel van Financiën in de Tweede Kamer lijkt steeds verder af te brokkelen. GroenLinks en SGP betwijfelen of Snel de affaire rond de kinderopvangtoeslagen kan oplossen. Morgen debatteert de Kamer opnieuw over de kwestie. Ridouan Taghi, die gisteren werd gearresteerd... zat al sinds 2016 in Dubai. Het hoofd van de recherche in Dubai zegt dat tegen Nieuwsuur. Taghi zat in een luxe villa in een nieuwbouwwijk. Hij kwam zelden buiten en zorgde ervoor dat niemand kon zien wie er binnen was. Door vrienden en kennissen in de gaten te houden... kwam de politie erachter waar hij zat. Volgens de politiechef wordt Taghi zo snel mogelijk aan Nederland uitgeleverd... en zijn er geen uitleveringsverzoeken van andere landen. Minister Slop voelt er wel wat voor om kinderen van militairen vrij te geven van school... als vader of moeder terugkomt van een buitenlandse missie. Op Kamervragen zegt Slop dat hij daarover een brief zal schrijven aan de scholen. De Verenigde Staten hebben een Family Day wanneer militairen terugkomen... en de Kamer wil in Nederland ook zo'n dag.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 Oh, oh, oh. 멈춰 about to release. So tingle with my sticky. the father gets kinky. And when you think of hot heat, horny, you think me. Make course, nibble and enjoy my lust. Could y'all rock me down and give me some sugar? Would you be offended if I take it to the max gear? Lay you on your back and relax, yeah. You can call it love a lust and jiggle with me, cutie. Save your strength, baby, and prove me. glad checking in. I just wanna say, Charlie Wilson, it's a true honor. I appreciate the love. Now let's show the whole world how to have a good time. <laughs> Everybody's working hard for the weekend. Then we're spending it all, yeah. When tomorrow comes, you know you can sleep in so you know that it's on, baby. Do what you wanna do. Go where you wanna go. Move how you wanna move. Everybody, body. Drink what you wanna drink. Step how you wanna step this night a night to remember. Come on, get off the wall. Get off the wall. Doing anything you want, it's your pleasure. We can go all night long, baby. Do what you wanna do, go where you wanna go. it's just great. We are Dance Radio. doesn't stop. The, the soul of Amsterdam. I love it. I love the music. It's the holidays. I mean, I think we can afford to treat ourselves a little. Only on Dance Radio. wenst jullie allemaal fijne dagen en...